In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 Volgens de betogers is dat de enige manier om te voorkomen dat er meer doden vallen. Koning Boemipol is al ruim 60 jaar staatshoofd en geniet veel aanzien. In 1992 maakte hij al eens vreedzaam een einde aan een opstand... door zowel het leger als de leiders van protesten te straffen. De oproep aan de koning komt nadat gisteren in Bangkok... bij gevechten tussen betogers en veiligheidsdiensten... zeker 18 mensen werden gedood. Aanhangers van de verdreven premier Thaksin eisen al weken het vertrek van de huidige premier Abhisit. Die liet de veiligheidsdiensten ingrijpen nadat de betogers overheidsgebouwen hadden bestormd. In Polen zijn gisteravond op veel plaatsen bijeenkomsten gehouden... ter nagedachtenis van president Kaczynski en de 96 andere slachtoffers van de vliegramp. In Warschau verzamelden zich duizenden mensen bij het presidentiële paleis. Er werden kaarsen aangestoken en mensen legden bloemen neer. Ook werden in kerken herdenkingsmissen opgedragen. Vandaag worden in Polen twee minuten stilte gehouden om de slachtoffers van het ongeluk te herdenken. Er is een week van nationale rouw afgekondigd. Bij de crash gisterochtend kwamen behalve de president tientallen hoogwaardigheidsbekleders om het leven. In Afghanistan zijn drie Italiaanse medici gearresteerd... omdat ze betrokken zouden zijn bij een terreurcomplot. Ook zes Afghanen zijn opgepakt, onder wie een tolk. Volgens de autoriteiten wilden de negen mannen de gouverneur van de provincie Helmand vermoorden. De medici werkte in een ziekenhuis dat wordt geleid door een Italiaanse liefdadigheidsorganisatie. De gouverneur zegt dat er in het ziekenhuis bomvesten, wapens en granaten zijn gevonden. Een van de Italianen zou 500.000 dollar hebben gekregen om de gouverneur op te brengen. De liefdadigheidsorganisatie is ervan over.